Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De aardschok die Nederland gisteravond trof heeft voor zover bekend geen schade aangericht. Om 9 uur werden inwoners van Limburg tot Zuid-Holland opgeschrikt door een beving van 4,5 op de schaal van Richter. Daarmee was het de op twee na hevigste in Nederland in de afgelopen 100 jaar. Het epicentrum lag bij een breuklijn bij Xanten, net over de grens bij Nijmegen. Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft het debat over een weggepest homostel overleefd. Wel liep hij politieke schade op. Zijn eigen partij, de PvdA, steunde een motie van treurnis van coalitiegenoot GroenLinks. De raad vindt dat de burgemeester grote fouten heeft gemaakt. De motie van afkeuring van oppositiepartijen haalde geen meerderheid. President Obama heeft in een toespraak tot het Amerikaanse congres een omvangrijk economisch herstelplan aangekondigd. Hij wil met onder meer een flinke belastingverlaging de economie weer op gang helpen. De maatregelen kosten een kleine 450 miljard dollar. Obama wil dat het congres voor het eind van het jaar zijn goedkeuring geeft. De veiligheidsmaatregelen in New York zijn in de aanloop naar 11 september flink opgeschroefd... na berichten over een nieuwe terreurdreiging... De aanwijzingen zijn niet bevestigd, maar volgens burgemeester Bloomberg wel geloofwaardig. Er zijn aanwijzingen dat Al-Qaeda autobommen wil laten ontploffen bij bruggen en tunnels in New York en Washington. De spanningen tussen Israël en Turkije lopen hoger op. Premier Erdogan van Turkije heeft in een interview gezegd dat de Turkse marine in de toekomst hulpconvooien voor de Gazastrook zal begeleiden. Hij verwees naar de Israëlische entering van een schip vorig jaar. Daarbij kwamen negen Turkse activisten om het leven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schiet gemeenten die problemen hebben met beveiligingscertificaten van hun websites te hulp. Speciale vliegende brigades kunnen bijspringen als gemeenten niet genoeg tijd of mankracht hebben om de certificaten te vervangen. Als gemeenten dat niet doen, kunnen ze met hun digitale dienstverlening in de problemen komen.